Eenmaal aan de grond werden een kritische journalist en zijn vriendinnen van boord gehaald en gevangen gezet. Lukashenko heeft nu voor het eerst zelf gereageerd en ging ook in op de nieuwe strafmaatregelen tegen zijn land, hoorde correspondent Geert Groot-Koerkamp. Hij heeft flink uitgehaald naar de vijanden van Wit-Rusland in het westen. Eh, hij zegt dat die alle rode lijnen die, die er zijn hebben over eh, nou ja, dat zegt uh, Lukashenko leidt ertoe dat we nu in een situatie van oorlog zijn. Een hybride oorlog met het Westen. En we moeten er alles aan doen eh, om te voorkomen dat dit tot een echte oorlog zal uitlopen. De kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi stopt ermee. Het gaat om Nabil B. Die wil niet meer samenwerken met het Openbaar Ministerie. Volgens het OM kan de rechtszaak wel doorgaan... omdat de verklaringen van Nabil B. geen grote rol spelen. In Nieuwegein is voor de derde keer in twee maanden tijd een tram ontspoord. Het gebeurde na een botsing met een auto. Vier mensen raakten licht gewond. In Rotterdam is het hoge beroep bezig in de zaak die gaat over Humera. Het meisje van 16 werd drie jaar geleden doodgeschoten bij haar school. Haar ex, Bekir E kreeg eerder al 14 jaar cel en tbs. Maar het Openbaar Ministerie vindt dat te weinig en eist nu 20 jaar. Inwoners van Leidsendam balen van de verkeerschaos die daar is ontstaan... sinds de komst van megawinkelcentrum Mall of the Netherlands. Het staat helemaal stok en stok vast. Heel Leidsendam. Je kan geen kant meer uit, je kan zelfs je parkeerplek niet meer uit. En toeteren, heel agressief. Het zijn gewoon gevaarlijke situaties. Ik heb een buurman op de motorkap zien liggen. Eh, maar we zien ook dat de hulpdiensten bijvoorbeeld vaststaan. Als je normaal een acht minuten rijdt, dat doe je nu 45 minuten over. Het nieuwe winkelcentrum ligt naast het ziekenhuis. De bewoners vragen zich af waarom niemand daar vooraf aan gedacht heeft. Oplossingen hebben ze ook. Ze denken aan het invoeren van eenrichtingsverkeer en aan borden met parkeerinformatie. Het weer. Vandaag regent het, morgen regent het nog een beetje. Maar in het weekend wordt het zonnig en warm met op veel plaatsen temperaturen van 20 graden of nog iets hoger. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Volgens het OM kan de zitting vandaag wel doorgaan... omdat de verklaringen van Nabil B. geen grote rol meer spelen. En de Wit-Russische president Lukashenko heeft voor het eerst gereageerd... op de reuring die is ontstaan na de arrestatie van journalist Roman Protasevich. Volgens Lukashenko zijn de internationale regels gevolgd... na de melding dat het Ryanair-toestel waarin Protasevich zat... een bom aan boord had. Het weer, af en toe zon, maar ook hier en daar een bui vanmiddag op meer plaatsen regen en het wordt een graad of 13.